uur. ook Thijssen met het NOS-journaal. Vragen als trainer van internationale melden diverse Italiaanse media. Het clubbestuur zou zijn positie onhoudbaar achten... na de 1-0-nederlaag van Inter bij Sampdoria. De boer tekende in augustus een driejarig contract in Milaan... maar kreeg nooit vat op de blauw-zwarte selectie. Vijf nederlagen in de laatste zeven duels velden het vonnis over de Noord-Hollander. In Bad begint vandaag het proces tegen Geert Wilders. De PVV-leider wordt vervolgd voor zijn uitspraken over minder Marokkanen... die hij deed tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Volgens het OM beledigde Wilders daarmee Marokkanen... en zette hij aan tot haat en discriminatie. De PVV-leider zelf vindt dat die discussie in de Tweede Kamer thuis hoort... niet in de rechtbank. Hij komt dus ook vandaag niet. In de eerste procesweek komen onder meer getuigendeskundigen aan het woord. De eis van het Openbaar Ministerie wordt op 16 november verwacht. De democratische leider in de Amerikaanse Senaat, Reid, heeft hard uitgehaald naar FBI-directeur Comey. Reid verwijt de FBI-topman partijdigheid en zegt dat hij mogelijk de wet heeft overtreden. Vrijdag maakte de FBI-chef bekend dat er een nieuw onderzoek is geopend naar de zaak rond de e-mails van Hillary Clinton, twee weken voor de verkiezingen. De FBI heeft inmiddels toestemming gekregen van de rechter om de mails te analyseren. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Mexico uiteindelijk als vierde geëindigd. Verstappen kwam als derde over de finish, maar kreeg een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij twee plaatsen werd teruggezet. Ver na afloop schoof hij weer door naar de vierde plaats, omdat de aanvankelijk als derde geclasseerde Sebastian Vettel ook door een tijdstraf werd teruggeworpen. De Formule 1 Grand Prix van Mexico is gewonnen door Lewis Hamilton. Het weer, komende uren kan er plaatselijk mist ontstaan en de temperatuur daalt tot 4 of 5 graden.